Tot februari volgend jaar wordt er flink wat verkeershinder verwacht. Om grote opstoppingen te voorkomen zijn er voor het doorgaande verkeer omleidingsroutes ingesteld. Verder stelt Rijkswaterstaat gratis openbaar vervoer beschikbaar voor automobilisten die minstens drie keer per week over knooppunt Leenderheide komen. Bij het knooppunt kruisen de snelwegen A2 tussen Utrecht en Maastricht en de A67 tussen Duisburg en Antwerpen elkaar. De renovatie van Leenderheide is onderdeel van de vernieuwing van de Randweg Eindhoven, die in het najaar van 2006 is begonnen en die medio volgend jaar afgerond moet zijn. Een prominent lid van de Amerikaanse Democraten wil dat president Obama meer troepen naar Afghanistan stuurt. Diana Feinstein, de voorzitter van de Senaatscommissie voor Veiligheidsdiensten, zegt dat de missie ernstig gevaar loopt. Volgens haar zijn de Amerikaanse troepen momenteel niet eens goed in staat om zichzelf te beschermen. Ze steunt de oproep van generaal McChrystal die Obama gevraagd heeft om 40.000 extra militairen. En dat is opmerkelijk omdat alleen de Republikeinen tot nu toe het verzoek van McChrystal steunden. De meeste democraten willen dat Obama andere mogelijkheden onderzoekt, zoals het versterken van het Afghaanse leger. Marokkaanse Nederlanders hebben een actiegroep opgericht onder de naam Stop de criminaliteit van Nederlandse Marokkaanse jongeren. Ze vinden dat de Marokkaanse gemeenschap de problemen met criminele Marokkaanse jongeren zelf moet aanpakken. De actiegroep is een initiatief van 31 Marokkaanse Nederlanders. De leden zijn vooral politiemensen, imams, jongerenwerkers en onderwijzers. Ze vinden dat de Marokkaanse gemeenschap te lang gehoopt heeft dat de problemen met criminele jongeren vanzelf zouden overgaan. Volgens de actiegroep kunnen Marokkaanse Nederlanders de overlast het beste aanpakken omdat zij de jongeren en hun achtergronden kennen.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 girls endlessly. I adore these girls, emotional